Dikter Haak met het NOS-journaal. In Nigeria zijn in de stad Jos is niet bekend of er slachtoffers zijn. In de laatste twee weken zijn tientallen doden gevallen in en rond Jos. De stad ligt op de grens tussen het islamitische noorden en het christelijke zuiden van Nigeria. Of de ontploffingen in de stad te maken hebben met de conflicten tussen verschillende religieuze groeperingen is onduidelijk. Het geweld in Jos heeft ook vaak te maken met lokale politieke en economische problemen. Een van de zoons van de verdreven kolonel Gaddafi, de 36-jarige Sadi, is in Niger. Het Nigerese ministerie van Justitie meldt dat regeringsmilitairen in het noorden van het land een konvooi van Sadi en acht anderen hebben onderschept. Het is onduidelijk wat er met hen is gebeurd. Eerder vertrokken al twee Libische konvooien Niger in. Sadi is de derde zoon van Gaddafi. Hij was het hoofd van de voetbalbond en speelde voor een paar topclubs in Italië. Sadi stak de laatste tijd geld in Hollywoodfilms. films. Jacob Derwig en Elsie de Brouw hebben dit jaar de belangrijkste toneelprijzen van Nederland in de wacht gesleept. In de stad Schouwburg in Amsterdam kreeg Jacob Derwig de Louis Door uitgereikt voor beste acteur voor zijn rol in Kinderen van de Zon. Elsie de Brouw kreeg de Theodor voor haar spel in Gif. De publieksprijs ging dit keer naar de voorstelling Doek met Peter Blok en Loes Luca. En de prijzen voor beste bijrollen waren voor Lies Pauwels en Peter Bolhuis. De speciale prijs voor mensen met grote verdiensten voor het toneel werd toegekend aan theatermaker Jan Joris Lamers. De vrouwenfinale van de US Open is gewonnen door de Australische Samantha Stoser. Ze won in twee sets met 6-2 en 6-3 van de Amerikaanse Serena Williams. Het is voor Stoser de eerste enkelspeltitel in een Grand Slam. Ze won wel al enkele Grand Slam titels in het dubbelspel. Morgen wordt de mannenfinale gespeeld. Die gaat tussen de Serviër Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal. Het weer dan nog, hier en daar een bui. In de ochtend is het vrijwel overal droog. Met vooral in het oosten zon. Later op de dag opnieuw regen en motregen.